Nieuwe sancties komen er in elk geval niet eerder dan volgende week maandag, zeggen ze. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande praten met Poetin en de Oekraïense president Poroshenko over een oplossing voor de oorlog in Oost-Oekraïne. Woensdag onderhandelen ze verder. In Rotterdam is de bewoner aangehouden van het appartement waar begin deze maand een ontploffing was. Hij zou de explosie zelf hebben veroorzaakt, al dan niet met opzet. Dertien mensen raakten gewond, tientallen appartementen zijn onbewoonbaar. De verdachte ligt nog in het ziekenhuis omdat hij bij de ontploffing ernstige brandwonden opliep. De president van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, gaat met pensioen. Ze stopt per 1 juni, als ze 70 is geworden. De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijke instantie... die controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. Bestuurslid en oud-Kamerlid voor GroenLinks Vendrik neemt de taken van Stuiveling over tot er een opvolger is gevonden. Stuiveling is 16 jaar voorzitter geweest van de Rekenkamer. Een belangrijke Afghaanse leider van islamitische staat is in het zuiden van Afghanistan gedood bij een droneaanval. De terrorist was recent overgelopen van de Taliban naar IS, omdat hij ruzie zou hebben met de leider van de Taliban. Hij heeft zes jaar vastgezeten in Guantanamo Bay. Bij de droneaanval kwamen nog vijf mensen om het leven. Het weer bewolkt. In de oostelijke helft van het land valt wat motregen. Het is een graad of 7. Ook morgen veel bewolking, kans op wat motregen. Woensdag gaat de zon vaker schijnen en blijft het droog.